9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De opkomst in Italië bij een anti-immigratiedemonstratie van de extreemrechtse partij Lega Nord in Milaan was veel groter dan verwacht. De autoriteiten rekenden op ongeveer 30.000 mensen, maar het waren uiteindelijk meer dan drie keer zoveel. De demonstranten zijn tegen de toestroom van vluchtelingen die via de Middellandse Zee het land binnenkomen. Vandaag werd bekend dat Italië het afgelopen jaar zo'n 150.000 bootvluchtelingen heeft gered. Een jaar geleden begonnen uitgebreide reddingsoperaties op de Middellandse Zee... na twee scheepsrampen met bootvluchtelingen voor de kust van het eiland Lampedusa. Op het Centraal Station van Tilburg is een deel van een perron ingestort. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van het station. Bij werkzaamheden is een grote betonplaat naar beneden gekomen. Volgens de politie is daarbij een gewonde gevallen. Spoorbeheerder ProRail is bezig om het station op te knappen. Volgens een woordvoerder worden er onder andere tunnels voor fietsers en voetgangers aangelegd. Die tunnels gaan onder de sporen en perrons van het Tilburgse station door. Twee Nederlandse bedrijven gaan helpen bij de aanleg van het tweede Suezkanaal in Egypte. Voor die klus krijgen Boskalis en Van Oort ieder bijna 300 miljoen euro. De baggeraars leggen een nieuw kanaal van ongeveer 50 kilometer aan naast het bestaande kanaal. Ook verbreden en verdiepen ze een deel van het oude kanaal. Nu kunnen schepen elkaar op sommige punten niet passeren. De baggeraars beginnen nog dit jaar met de klus. In de eredivisie heeft koploper PSV voor eigen publiek AZ verslagen met 3-0. De eindstand was al bij rust bereikt. Vitesse uit bij Willem II heeft met 4-1 gewonnen. Het was voor de Arnhemmers de derde competitiezege op rij. Het weer. De komende uren blijft het nog warm en is het overal droog. In de nacht kans op motregen. Morgen in het zuiden en oosten eerst zon en het wordt 22 graden. Op andere plaatsen een graad of 17.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 Full of stamina, me work non-stop. Take care things from back to the top. Action new one, dwell me up this one. I on my goals and that me defend. Must see control to the end. The sky is the limit and I keep on pushing on. Yes, I keep on pushing on. Enjoy your life. want, well, me up the. true. Good times are bad, I'll be there for you. To keep you moving on, yes, to keep you rolling on. Anytime say you need a friend, I'll be there to the very end.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 Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje beste van dance en R&B en een beetje pop tussendoor. De laatste show nu. De party op de 10 boven beste plaat voor de En het tweede uurtje zijn van DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje voor DJ Charles met de, eh, met de weekendmix. Beetje spaargebrek vandaag. Beetje te weinig bier op, denk ik. Horen brengt muziek van Carmine Shift en Mikey M. featuring Roland Richards met Rainbow. Onderweg zometeen Ashanti. Hebben een nieuwe plaat gemaakt, maar eerst Rune RK met Calabria. Je hoort de Firebeat remix. needs to get away. The pressure's been building up for days. Break the system. Go, go, go. go. There must be so much more to live and more to see than the walls in this building. Close. town. Ain't no way to get me down. We gon' spread the love around. Turn it on up, yeah, you hear me now? We gon' have a ball. It's your friendly neighborhood Snoop Dogg. Holiday, la da di da da. Bitch, I'm on vacay. vacay. Life's a bitch. You can cure the symptoms, stress relief. Everybody needs some time away. So fuck the system. Go, go. Pack your bags, hit the town. Ain't no way to get me down. We gon' spread the love around. Turn on up, yeah, you hear me now? We gon' have a ball. It's your friendly neighborhood Snoop Dogg. Holiday, la da dee da day bitch, I'm on vacay. amor van uh, Tara McDonald. YFK. Deze samen met uh, Snoop Dogg. En daarvoor hoor je Ashanti. Samen met French Montana met Early in the Morning. CFM Zandvoort. Het is vandaag officieel zaterdag 8 18 oktober 2014. In Amsterdam is het groot feest, al de hele week hè. IDI Amsterdam Dance Event. Ga ik je straks alles over vertellen. Wat voor leuke feestjes er allemaal gaan. Er zijn natuurlijk in Amsterdam. Want ja, the place to be op dit moment. Wil je alle wereldberoemde DJ's en producers leren kennen of ontmoeten... dan moet je nu in Amsterdam zijn. Mr. Props, die, eh, die heeft zijn best gedaan om Jan Smit van zijn eerste plaats af te trappen. Mr. Props stoot deze week met Nothing Really Matters, Jan Smit en Kraantje Papi... met handen omhoog van de eerste plaats in de single top 10. Jan Smit moet het nu doen met een 15e plek in de ranglijst en dit Fireball van Pitbull en John Ryan... die tot vorige week zes weken op nummer 1 stond. En toen werd barre naar plek 4. Maakt weer een sprongetje en komt uit op 3. En Megan Trainer met All About The Base. Verhaalt de derde plek voor de tweede. En ik kan je vertellen, ik weet niet of je het gehoord hebt. Misschien wel, als je een beetje Twitter-fanaat bent... of eh, Facebook of YouTube natuurlijk... dan eh, hebben ze een nieuw plaat gemaakt. Een of andere bibliotheek in Virginia. Die heeft eh, ja, de plaat van Megan Trainer... All About The Base aangepast. En ehm, ja, een andere versie van gemaakt. En die heette All All About The Books. En wie weet komt die ook eh, binnenkort wel in de hitlijsten. GFM Zandvoort, The Nightwalk, onderweg zometeen de parties. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaan. Maar van muziek. Ali Love met Deep Into The Night. Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Heroes en daarvoor Recruiters Harling. Het uh, Keep On Shining. En ja, hè, lekker weer vandaag. Morgen ook nog redelijk. En dan is het weer voorbij met, eh, het mooie weer. Krijgen we weer meer wisselvallig weer. Het is vandaag eh, zaterdag 18 oktober 2004. We gaan eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn vanavond. Nou, als eerste in de Escape in Amsterdam. Vanavond eh, Sydney Samson en Friends begint om 11 uur. En let op, duurt tot 8 uur in de ochtend. Interesse 20 euro. Met onder andere natuurlijk Sydney Samson. Vanavond heeft hij meegenomen Eva Simmons. Feestjakers, Chocolate Puma, Rule and Doors, Leroy Staal, Undercover, Gwise en MC's Roga. Dat vanavond in de Escape. Dus geen onze eigen Zandvoort Raimundo. Die is ergens anders ingepland, geloof En eh, ja, Escape heeft eh, vanavond meerdere feestjes. Want ook vanavond, vanaf 10 uur, ben je welkom in de Escape met uh, Phone Special e EDA 2014. Met onder andere Mauro Picotto, Ramon Tapai, Holland en Ricardo. En Moerad Meij, Menno van der Lummen en Gerard Karsdorp en Omlaut en die Wennen. Die zijn er ook, alleen die hebben dan de Room en de Talent room en een phone room. Dus eh, ik denk dat ze aparte areas gebruikt hebben. Want eh, ja, escape is groot. Normaal gesproken brainwash, maar aangezien het e is... hebben ze het een klein beetje aangepast. Moet allemaal kunnen natuurlijk. En vanavond in Air vanaf 11 uur ben je welkom met Fat Kids Cake ADA e Special. Iedereen is 18 euro. Voor meer informatie fatkidscake.nl met onder andere DJs, T. Williams, Anna Wans, Manu Lang, Guns, Mitchell Kelly, Full Grade Gomez, Sankofa en MC Tech. Dat vanavond dus in Air Fat Kids Cake EDA special. Ja, alle feestjes in Amsterdam zijn gebaseerd. De hele week op het eh, Amsterdam Dance Event natuurlijk. En in de Amsterdam Arena het grotere feest Amsterdam Music Festival is om 9 uur al begonnen. Het duurt tot 6 uur in de ochtend. Met eh, onder andere Armin van Buren, Dash Berlin, David Guetta, Dimitri Vegas en Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Wildstar en BMW. Dat allemaal vanavond in Amsterdam Arena en Amsterdam Music Festival. Zo heet dat festival, wat natuurlijk gehouden wordt in Amsterdam Arena. En de is 73 euro en een kwartje. Maar oh, een kwartje zeggen we niet meer, hè? Ik weet niet hoe ze het nu tegenwoordig noemen. maar in ieder geval 25 euro Dat klinkt wat meer in deze tijd, En vanavond in Hotel Arena hebben we Head Candy EDA Special. Begint op 10 uur, doet het 5 uur in de ochtend. Interesse 22,50 euro. Voor meer informatie check het headcandy.nl. Met onder andere Phoebe Dabo, Cheryl Louise, Stephen Quare, MC Troll en eh, Ace on Sax. Dat vanavond is in Hotel Arena. Head Candy EDA Special. En vanavond in de Melkweg. Het Beekers uur encore. En vanavond encore EDA special. Begint om middernacht, duurt tot 5 in de ochtend. Iedereen is 15 euro. Met onder andere Childplay, Abstract, Snelle Jelle en DJ Prime. Dat is vanavond in de Melkweg encore EDA special. In de Melkweg in Amsterdam. En er zijn nog veel meer feestjes. Maar dan eh, moet ik gewoon het programma stilleggen. En alleen maar de feest vertellen. Dat gaan we niet doen. We gaan door met muziek. Paul Oakenfold. Ooit de beste DJ van de wereld. Totdat Chesto uh, geboren werd. Vol Paul met Touch Me. was. Zij fuck de klas, dus ik pakte me als ze ging op de street. Stop vol met iets, no big deal, maar ik maakte geld. Ik had één droom, zo'n dag gebed. Geld stelen uit mijn moeder, sporten me nee, maar ik deed het weer terug. Was niet goed wat ik deed. Hele kleine jongen met een grote droom. En alle foute dingen vond ik zo gewoon. Niet normaal, maar ik leerde wel. Dat vroeger te maken met veel geweld. Domme jongen, maar ik speelde slim. Mijn leven was film, jij speelde daar niet in. Als ik dacht te wat er toe was gekomen, mocht er niemand om elkaar. Ik nog niet weet of we hier dan niet stonden ah, Misschien was het beter als ik tot hier bleef Dealen, stelen, eerst was ik zo scared Nu hang ik Keek niet op naar later, dus ik leefde nu. Alles wat ik deed, dat weet ik nu. Stoor mezelf niet tegen dezelfde steen. Stelde een doel en dan moest ik heen. Voelde me alleen maar op mijn familie. Iedereen zou het zelf doen in mijn positie. Had het niet slecht, maar ik leefde fout. Mijn leven was een bitch, ik ben ermee getrouwd. Leef met jou of ik zie je niet. Wordt zoveel haat dat ik liefde zie. ben de liefste niet, maar ik bedoel het goed. Wat kon ik tegen tranen bij mijn moeder doen? Goed gevoel, wat het mij nog geeft. Kijk, mama, Tiny leeft. Tiny leeft. tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me. But enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. you gonna do? Lift up your head and keep moving. Keep moving. Or let the paranoia haunt you. you. Peace the fashion police, I wear my heart. On my sleeve, let the runway start. You know the miserable do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto because of Dickie I love myself. mob of police and I rock on the corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yep. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5 for bases. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. Dat was Kendrick Lamar met I en daarvoor je broer. En Ronnie Flex met Beter Nu. Het is even tijd voor de 10 boven beste platen van de Welke platen ga je zeker dit weekend horen als je gaat stappen? Zeker vanavond in Amsterdam, Haarlem of Zandvoort. Op 10 deze week Dr. Cucho, Gregor Sal met Can't Stop Playing. De Oliver Helders remix. Op 9 Julask en Kashmir met Burn. Op 8 TJR met As Hypnotize. En op 7 Dolly en Shadow Child met Piano Weapon. En op 6 Rune RK met Calabria. De Firebeat remix die je zojuist gehoord hebt. En op 5 5 David Guetta met Dangerous. Deed samen met Sam Martin. En op 4 Lazy Rich en Hotmail met Bonk. En op 3 Nicky Romero met Let Me Feel. Op 2 Sanne van Doorn en Oliver Heldens met This. En op 1 deze week in de 10 boven beste plaat van de dansvoer. Martin Garrix en Matty met Virus How About Now. Dat de 10 boven beste plaat van de dans. Dan gaan we zelf door met Danny Howard en Futuristic Polar Bears met Romani. your stereo. NW Nightwalk, the on air dance show. Dance Fort FM. ZFM Zandvoort in de Nightwalk met Everything. En daarvoor The Magician. En natuurlijk Years and Years met Sunlight.